11 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Staan van Buitenlandse Zaken die toegeeft dat hij heeft gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin, die nooit heeft plaatsgevonden. Oppositiepartijen willen een spoeddebat. Ze zeggen dat de geloofwaardigheid van Zeilsta op het spel staat. De coalitiepartijen reageren terughoudend. Ze noemen het handelen van Zeilsta onverstandig en willen een brief met uitleg. En premier Rutte kwam zojuist met een reactie. Hij vindt dat minister Zeilsta kan aanblijven als minister en dat hij ook nog geloofwaardig is. De ochtendspits was opvallend rustig, ondanks de gladheid hier en daar. Er gebeurden wel verschillende ongelukken, maar de files vielen erg mee, onder meer doordat het zuiden carnaval viert. De Franse politie gaat strenger controleren op drugsgebruik in wintersportgebieden. Speciale aandacht krijgen toeristen uit Nederland en Spanje. De meeste drugs die in de Franse Alpen worden onderschept zijn uit deze landen afkomstig. Wie in de Franse skioorden wordt betrapt op drugsgebruik of drugshandel... kan een flinke boete krijgen of een jaar cel. De familie van de militair die in 2016 omkwam bij een schietoefening wil een schadevergoeding. De sergeant werd dodelijk getroffen op een oefenlocatie van de politieacademie in Ossendrecht. Hij stond achter een dun wandje in een nagebouwd huis dat niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. Hij kon de andere deelnemers niet zien en zij zagen hem ook niet. Het Openbaar Ministerie gaat snelrecht toepassen op vliegtuigpassagiers die zich misdragen. Mensen krijgen meteen een boete of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Vorig jaar maakten bijna duizend mensen zich schuldig aan wangedrag op Schiphol of in het vliegtuig. Meestal waren ze dronken. Cambodja heeft een groot deel van de westerse toeristen vrijgelaten... die vastzaten vanwege pornografisch dansen op een zwembadfeest. Drie anderen, onder wie een Nederlander van 22 uit Haarlem, zitten nog vast. Op het feest namen bezoekers volgens de politie seksueel suggestieve poses aan.